Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het OM vindt Graus toch had moeten vervolgen voor mishandeling en bedreiging van zijn hoogzwangere vrouw. In 2003 ging het OM wegens gebrek aan bewijs niet tot vervolging over. Een woordvoerder van het OM noemde dat gisteravond in KRO Brandpunt een verkeerde beslissing. Het OM blijkt al in 2007 tot de conclusie te zijn gekomen dat er wel genoeg bewijs was. Daarbij baseerde het zich op artsenverklaringen en een verklaring van de vader van Graus. Volgens het OM heeft Graus de keel van zijn hoogzwangere vrouw dichtgeknepen en gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten. Ook zou hij haar striemen, blauwe plekken en gekneusde ribben hebben toegebracht. Het OM gaat Graus niet alsnog vervolgen, omdat de zaak te ver in het verleden ligt. Troepen van de nieuwe machthebbers in Libië staan klaar om de woestijnstad Beni Walid aan te vallen. Onderhandelingen met Gaddafi-aanhangers over overgave zijn gisteren mislukt. Honderden strijders hebben de stad omsingeld. Beni Walid is een van de vier steden die nog in handen zijn van aanhangers van Gaddafi. In de stad zouden twee van zijn zoons zich schuilhouden. Gaddafi's zoon Saif al-Islam zou Beni Walid zaterdag hebben verlaten. Nieuwe bewind vreest een bloedbad onder de burgerbevolking als de woestijnstad met geweld moet worden ingenomen. De Eitunnel in Amsterdam is vanaf vandaag weer open voor al het autoverkeer. Ook rijden er weer metro's door de metrotunnel tussen het Amsterdamse Centraal Station en het Amstelstation gemeente Amsterdam heeft de twee tunnels de afgelopen twee maanden brandveiliger laten maken. Was nodig om in 2014 te voldoen aan nieuwe wet en regelgeving. Alleen bussen, hulpdiensten en sommige taxis mochten de hele dag door de eitunnel. Personenauto's mochten er alleen s'avonds laat en s'nachts van gebruik maken. En vrachtwagens mochten de tunnel helemaal niet in.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 He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's nine and a broken fuse. Since he walked He's all over primetime news. Harry's got the same size pants as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints and met Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole. Oh, now we'll never know. the camera said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been the one to maybe go the spot, he might've stayed at home playing angry chords on his. his baggy pants and his legs in chains. he walks through that classroom, everybody knows his name. has got the same size hands as Marilyn Monroe.